106.9 FM. Somewhere deep inside Something's got a hold on you And it's pushing me aside See it stretch on forever that's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception.